Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD gaat flink door het stof. De organisatie weet al sinds het begin van corona dat het registratiesysteem niet goed beveiligd is. Eerder deze week bleek dat er op grote schaal wordt gehandeld in persoonlijke gegevens. Onder andere namen en adressen die gestolen worden uit dit soort systemen. Twee mannen van 21 en 23 zijn daarvoor opgepakt. Volgens GGD-baas André Rauwvoet was er geen ander systeem om mee te werken. We hebben onder de grote druk van het virus de, de beslissing genomen om met dit systeem wat we hadden we hadden niet iets anders door te gaan. Ook toen we enorm moesten opschalen, onder druk van de virusbestrijding, zijn we doorgegaan met een vehikel wat daar eigenlijk niet voor geschikt is. De GGD wil in maart een nieuw systeem hebben liggen, maar eerst moeten er nog meer dingen hersteld worden. Die pijn en die, eh, die spijt die zijn er. En, uh, en het gevoel dat wij ook echt wel een klus hebben om het vertrouwen bij de mensen te herstellen. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd. Het kabinet hoopt dat de basisscholen 8 februari weer open kunnen. Het is te schadelijk voor kinderen om nog langer thuis te zitten. De klachten worden meer en erger, ziet deze kinderpsychiater in zijn praktijk. Bij de hele jonge kinderen zitten het die nog niet eens naar school gaan, met name in de stress soms thuis als ouders het niet meer trekken om goede ouders te zijn. Eh, op de basisschool het gemis aan contact met kinderen eh, van hun leeftijd. Kinderen groeien op samen met andere kinderen. Premier Rutte houdt nog wel een slag om de arm. Dat zei hij vanmiddag tijdens de ministerraad. Ja, sorry, afhankelijk van waar het Outbreak Management mee komt. Zouden zij onverhoopt komen met het bericht dat er een enorme verspreiding is... waar we geen aanwijzingen voor hebben. Maar ik heb gewoon niet de laatste berichten van hen ik nog niet gehoord. Zondag praten de ministers er verder over. Dinsdag is er weer een persconferentie, dus dan horen we meer. Ja, je kan het heel goed met ze vinden of helemaal niet. Je buren. Annemarie's buurman valt onder die eerste categorie. Net wanneer haar tentamenweek begint staat er een verbouwing gepland bij de buren. Er wordt flink gesloopt, dus rustig studeren zit er niet bepaald in. Toen de buurman van Annemarie's probleem hoorde twijfelde hij geen moment. Ze mocht een kamer boeken in een hotel en de tikkie die was voor hem. Het weer nog.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 just wanna bounce, bounce, bounce. DJ's in the house, house, house. I'm gonna keep my hands up, keep my hands up. Got that house, house, house. I just wanna bounce, bounce, bounce. DJ's in the house, house, house. I'm gonna keep my hands up, keep my hands up. Got that house, house, house. I just wanna bounce, bounce, bounce DJ's in the house, house, house I'm gon keep my hands up, keep my hands up, cut the house, house, house. my hands up, keep my hands up. Got the house, house, house. I just wanna bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. bounce. Nederlandse dansvloer. Hij is wagenwijd geopend. See It Sessions in the house. En ja, even een shout-out naar alle kijkers, alle luisteraars. Gezellig dat jullie er zijn. DJ Dion Sydney, DJ JK, twee uur lang. Op jouw 106.9, 104.5. DJ JK, nou in de mix. Tot aan 11 uur. All that was, sad. let's get down, let's get down, baby. Let's get down, let's get down, baby. wake up Sunday, feel hungover. And I look at all my friends like told you so. While you take that time off, I keep getting closer. I don't care about getting late, I just care about getting paid. I got 24 hours for my seven deadly sins, and you calling me out like, Yo, where you been? Ain't no rest for the weekend. Yeah, some people nine to five and get all righteous. And I tried to live that life, but that ain't me. All the money that I'm making, yeah, it's priceless. I don't care about enemies, cause I know where I'm meant to be. I got 24 hours for my seven deadly sins, and you calling me out like, Yo, where you been? Ain't no rest for fast and then go slow. I just wanna shake it, can't contain it. I can't stop it, no, no, no, no, no, no, no. fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, but still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. people. I tell. Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. You just gotta punch, then crank back three times from left to right. champion, no, no. Yeah, call me the champion, call me champion. champion, champion. champion, champion. champion, call me the champion now. now. Yeah, nah, nah. Call me the champion, champion, champion. hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Let me see your, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Let me see your, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Let me see your, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see je naar je zin hebt. See It Sessions, twee uur lang. DJ JK, DJ Dion Sydney. Op jouw Zandvoortse radio. Oh, wat was het een eh, veelbelovende avond weer. Oh, en volgende week vrijdag zijn we er gewoon weer bij. Als we gewoon weer door kunnen knallen. Mijn naam nou, is DJ JK, samen met DJ Dion Sydney was het See It. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp zijn we weer bij je. Maak er een mooi weekend van. Doei! does it feel, feel